met het NOS Journaal. Het kabinet loopt er van 254 miljoen niet ingeboekt. Het komt voor een deel door afrondingsverschillen, maar voor een deel is de verklaring dat maatregelen later worden ingevoerd. Zo is de verhoging van de BTW een half jaar uitgesteld en ook de verhoging van de assurantiebelasting ging later in. De rekenkamer sluit niet uit dat het kabinet de bezuiniging dit jaar alsnog haalt. Omdat het kabinet ook de komende jaren veel wil bezuinigen, gaat de rekenkamer de plannen op de voet volgen. Bij de schietpartij van gisteren in Zwijndrecht zijn een moeder en haar dochter om het leven gekomen. Ze zijn 29 en 57 jaar. De identiteit van het derde slachtoffer, een vrouw, is nog niet bekendgemaakt. De drie doden werden gisterochtend gevonden in een flatwoning. De man van 63 lag zwaargewond in het portiek. Hij is de man en vader van de twee geïdentificeerde slachtoffers. De schutter is nog altijd voortvluchtig. Een vechtsvliegtuig en twee helikopters van de NAVO zijn kort in gevecht geweest met het Pakistanse leger. Het gebeurde in de Pakistanse regio Noord-Waziristan bij de grens met Afghanistan. Pakistan meldt dat een legerpost werd aangevallen waarbij twee militairen gewond raakten, maar volgens de NAVO opende het Pakistanse leger het vuur. Pakistan heeft de beschietingen sterk veroordeeld en wil snel overleg met de NAVO over de kwestie. Het land heeft na de dood van Bin Laden gewaarschuwd voor vergelding als het Pakistanse luchtruim wordt geschonden. Bij de actie tegen Bin Laden trokken Amerikaanse commando's in het geheim de grens met Pakistan over. En dat leidde tot een storm van protest. Het weer, in het oosten bewolking en lokaal wat regen, in het westen ook wat zon, het is een graad of 15. Morgen is het zo'n 19 graden, de dagen daarna warmer en meer zon.